Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse president Trump denkt dat het gaat lukken om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Gisteren zaten zijn mensen voor het eerst samen met de Russen om daarover te praten. Trump was daar zelf niet bij, maar was na afloop wel optimistisch. Well, much more confident. They were very good. Uh, Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what what's going on over there? It's soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. Gisteravond was er in de Tweede Kamer een debat over Oekraïne. Een meerderheid vindt dat Nederland de deur open moet houden om te helpen als er misschien een akkoord komt. Intussen gaat Rusland wel gewoon door met het bombarderen van Oekraïnse steden. Een groot deel van Odessa zit in het donker door een grote Russische droneaanval. Of er slachtoffers zijn, weten we niet. Een grote brand bij een autosloperij in Zoetermeer. Op beelden zijn metershoge vlammen en dikke rookwolken te zien. Mensen die in de buurt wonen hebben daarom een NL Alert gekregen... met een waarschuwing om ramen en deuren dicht te houden. Het vuur is inmiddels onder controle. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Het gaat niet goed met planten en dieren in de Oosterschelde in Zeeland. Het CBS houdt de aantallen bij van 37 soorten. Bijvoorbeeld kreeften, kwallen, vissen en zeesterren. Gemiddeld zijn er nu 28% minder van dan 30 jaar geleden. En het lijkt erop dat ASAP Rocky komende zomer gewoon kan optreden op Lowlands. Hij was al aangekondigd, maar er was een kleine kanttekening. Rocky Mayer, zoals hij echt heet, was aangeklaagd voor een schietpartij in Los Angeles in 2021. Hij zou toen een vriend hebben neergeschoten na een ruzie en kon daar 24 jaar cel voor krijgen. De Amerikaanse jury ging daar niet in mee. We, the jury in the above entitled action, find the defendant, Rakim Mayers, not guilty je hoort het gejuich in de rechtszaal. Acep maakte daarna een soort stage dive om bij zijn vrouw Rihanna te komen.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 een criminele organisatie die zich bezighield met een autoritair machtsproject. Een wetsvoorstel om conversietherapie, ook wel homogenezing genoemd, strafbaar te maken gaat het in de Kamer waarschijnlijk niet halen. NSC en CDA zeggen het voorstel niet te steunen omdat ze het ondermaats vinden. Het is nog onduidelijk hoe de PVV gaat stemmen. En het gaat slecht met zeker 15 diersoorten in de Oosterschelde. De afgelopen 30 jaar is volgens het CBS het aantal vissen en bodemdieren flink afgenomen. Het gaat onder meer om de zeedonderpad, de mossel en de Europese zeekreeft.